Clemens Peters met het NOS-journaal. Tegen advocaat Ines Wesky is 4,5 jaar cel geëist. Volgens het Openbaar Ministerie heeft ze criminele berichten van en naar Ridouan Taghi in de gevangenis doorgespeeld. En daarmee leverde ze volgens het OM een essentiële bijdrage aan drugshandel en witwassen door de criminele organisatie van haar vroegere cliënt. En is ze deel gaan uitmaken van die organisatie. Wesky sprak de beschuldigingen vandaag opnieuw tegen. Halverwege de dag vertrok ze uit de zittingszaal. VN-secretaris-generaal Guterres waarschuwt dat de wereld op de rand van een bredere oorlog staat... die grote gevolgen zal hebben. Hij zei dat mensen nu al worstelen met hogere energie- en voedselprijzen. Guterres riep de VS en Israël op om per direct te stoppen met de oorlog. En Iran riep hij op om te stoppen met het aanvallen van buurlanden. Ook vandaag heeft Iran weer meerdere golfstaten aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat ze 19 raketten en 26 drones hebben onderschept. In de Iraanse stad Isfahan is een enorme explosie geweest. Mogelijk gaat het om een aanval van de VS of Israël. De explosie was in de buurt van een raketbasis. Vanaf het complex bij Isfahan zijn enorme zwarte wolken te zien. Over schade of slachtoffers is niets bekend. De problemen met het overvolle stroomnet worden alleen maar groter. Het aantal bedrijven dat op de wachtlijst staat voor een nieuwe of grotere stroomaansluiting... is het afgelopen jaar alleen maar gegroeid, zegt de brancheorganisatie van de netbeheerders. En dat komt omdat de vraag naar stroom sneller stijgt dan de netbeheerders aan kabels en transformatorhuisjes kunnen bouwen. De brancheorganisatie zegt dat het veel zal helpen als inwoners en bedrijven minder stroom tijdens de piekuren gebruiken.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 We'll sing along to every song that they play, even the ones about break. Me and my friends going out all, going out all night. Me and my friends Zandvoort. ZFM. I could not hear For so long I have tried to hide me Couldn't see that you were so near You know me, you show me everything that I really am And you saved me, you gave me strength enough to say Here I am the pain behind.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 VN-secretaris-generaal Guterres waarschuwt dat de wereld op de rand van een bredere oorlog staat die grote gevolgen zal hebben. Hij zei dat mensen nu al worstelen met hogere energie- en voedselprijzen. De problemen met het overvolle stroomnet worden alleen maar groter. Het aantal bedrijven dat op de wachtlijst staat voor een nieuwe of grotere stroomaansluiting... is het afgelopen jaar flink gegroeid, zegt de brancheorganisatie van de netbeheerders. Het weer, morgen is het eerst droog met wolken en zon. Later valt er wat lichte regen en dan wordt het opnieuw zo'n 10 graden.